Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die begin deze maand in Waddingsveen overleed nadat hij was gearresteerd... had cocaïne gebruikt. Dat blijkt volgens het OM uit bloedonderzoek. Het overlijden van de 39-jarige man leidde tot ophef... omdat de politie bij de arrestatie geweld gebruikte. Maar het onderzoek bleek eerder al dat hij daaraan niet is overleden. De man had geen breuken en er was geen geweld op de hals gebruikt. De vakbonden hebben de gesprekken over een nieuwe CAO in het voortgezet onderwijs afgebroken en willen actie gaan voeren. De bonden eisen een loonsverhoging van 3,5% en vermindering van de werkdruk. De werkgevers zeggen dat ze daar niet genoeg geld voor hebben en willen in Den Haag gaan pleiten voor extra geld, net als de basisscholen. De regering mag besluiten dat er geen referendum kan worden gehouden over de afschaffing van het referendum. Dat zegt de Raad van State. Vorige week werd een debat hierover geschorst omdat de Kamer uitleg wilde van de Raad van State. Die zegt nu dat het kabinet juridisch gelijk heeft, maar spreekt zich niet uit over de politieke kant van de zaak. Vanavond gaat het debat in de Tweede Kamer verder. Syrische regeringstroepen zijn de regio Afrin binnengetrokken om de Koerdische strijders daar te helpen bij de strijd tegen Turkije. Afrin is in handen van de Koerden en wordt sinds vorige maand belegerd door Turkse troepen en pro-Turkse Syrische rebellen. De Koerden zeiden onlangs dat ze willen samenwerken met iedereen die bereid is hen te helpen. En dus ook met het leger van president Assad. ING wordt eigenaar van Makelaarsland. De bank krijgt 90% van de aandelen in handen. De rest blijft eigendom van oprichter Jeroen Stoop. Makelaarsland is de grootste internetmakelaar van Nederland. Klanten doen bij de verkoop van hun huis veel zelf en betalen daardoor minder courtage. Door de overname hoopt ING zijn klanten nog beter te kunnen bedienen. Het weer, vanavond en vannacht ligt de vorst. Morgen in het hele land flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden, maar het voelt dan kouder aan. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan 40 files. Vooral rond Utrecht, Rotterdam en Den Haag vind je ze. Terwijl Amsterdam al meevalt. Dit zijn de files eh, die er uitspringen. Er is zojuist een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel op de A2 naar Amsterdam. Het gebeurde op de parallelbaan. Hou daar dus rekening met vertraging. Kom je uit Amsterdam, dan sta je een half uur vast tussen Vinkenveen en Maarsen. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Leiden en het Ketelplein bij Rotterdam. Veel mensen rijden namelijk om via de A4 vanwege de problemen op de A13 eerder vanmiddag. Maar daar is de file eigenlijk al weg. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 10 minuten erbij. Een aantal files op de A20. De meeste tijd ben je kwijt met de file vanuit Gouda bij het plein. Een kwartier extra.